om te zorgen dat mensen minder vlees gaan eten deze mensen maakt het al niet veel uit. Het feit dat vlees eigenlijk gewoon niet goed is voor het milieu... had al eh, effect op mijn eetgedrag. Dus ik eet denk ik misschien één keer per week, maar dan een goed stuk vlees. Ik eh, eet uh, groenten en dit soort dingen. Ja. Heeft u geen vlees? Ja, maar alleen kipvlees. Zou je dan minder kip gaan eten als het duurder werd? Nee, want ik ben niet op zoek naar goedkope dingen. Hm. Net als een Nederlander. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft geen trek in een vleestaks, blijkt nu. Ook regeringspartijen CDA en VVD zijn tegen. Bij raketaanvallen van Rusland zijn twee opslagplaatsen voor spullen van het Oekraïense leger geraakt. En ook een militair hoofdkwartier is verwoest. Over slachtoffers is weinig bekend. Gisteren hebben, hebben Oekraïne en Rusland met elkaar onderhandeld. De aanvallen gaan sindsdien dus door. De politie heeft gisteravond twee lichamen gevonden in een huis in Puttershoek bij Dordrecht. In het huis was eerder op de avond brand. Toen de hulpdiensten erbij kwamen was die al uit, maar lagen er dus wel twee overleden mensen. Er wordt onderzocht of ze door de brand of door een misdrijf zijn omgekomen. En als je makkelijk aan een betaalbare kamer wil komen, dan moet je in Wageningen zijn. Volgens studentenvakbond LSVB bieden de gemeente en de Unie daar de beste hulp aan. Wageningen is uitgeroepen tot de beste studentenkamerstad van Nederland. Omdat ze eigenlijk vooral een woongarantie hebben. Wat inhoudt dat alle studenten in het studiejaar voor 1 mei een kamer gevonden moeten hebben. Dat garanderen ze en dat kunnen ze ook waarmaken. En dat is natuurlijk heel goed nieuws voor studenten, omdat kamertekorten er daardoor nauwelijks zijn. In Delft en Rotterdam is het juist heel slecht slecht geregeld. Daar zijn grote kamertekorten en krijgen studenten weinig hulp. Het weer, een mix van zon en wolken en op de meeste plekken blijft het droog. Het is een graad of 8 in het noorden, 11 of 12 in Brabant. Morgen kans op wat regen en al wat natte sneeuw ook.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 Oh, it you see. In my room, it's quite a mess. How I miss you, you'll never guess. And the people on the sidewalk, I just let them talk. You always never to see them walking past the door. You love the snowflakes in the winter and so much more. Late that summer of 69. morning, morning, what did you say? Sure, I feel strong and healthy today. I know my face looks almost green. It was quite interesting where I've been. but I don't remember where I went or how much money I must have spent. I don't suppose that it was a bit. Still got a feeling that I'm going was her name? Well, it don't matter, cause they're all the same. She had a smell of garlic, how could I be pleased? She could have surprised me with a disease. tweede uur ben ik begonnen met Bollet and Bollet, Summer of 71. Ja, dit zeg ik meestal na een zwaar avondje. I'll never drink again, van Alexander Curly. kaartje leggen. Troef, roem, jas en nel. Als deze termen bekend voorkomen... dan kunt u het klaverjassen vast onder de knie krijgen. Elke woensdag kunt u in de blauwe tram aanschuiven en een kaartje leggen. Aanmelden is fijn, maar aanwaaien mag natuurlijk ook. Elke woensdag van 1 tot half 4. De locatie, grote zaal van de blauwe tram. De kosten 2,50, inclusief koffie of thee met wat lekkers. Aanmelden bij Linda Oudendijk. l.oudendijk at plus.zandvoort.nl of via 06 338 03279 06 338 03279. waren Simon en Marijke met I Saw You. De volgende is Don Rosenbaum. Swimming into the deep water.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 Stray Cats had aanvankelijk nauwelijks succes in eigen land. In Groot-Brittannië en Europa was het echter een ware rockabilly revival aan de gang en de singles van de Stray Cats scoorden daar wel. Na een optreden in Londen ontmoette Stray Cats producer Dave Edmonds. Hij bood aan met de band te gaan samenwerken en ging met hen de studio in om het album Stray Cats op te nemen. Het album werd in 1981 in Groot-Brittannië en Europa uitgebracht. De band werd onmiddellijk zeer populair en scoorde grote hit met nummers als Runaway Boys, Stray Cat Strut en Rock This Town. Hier zijn de Stray Cats met Runaway Boy. a chance, wants to be free, and in a way, like that man, we're just as guilty. luisteren naar en genieten van muziek? Ben je ook zo dol op muziek? Vraag jouw favorietjes aan en bekijk en luister deze gezamenlijk via de Beamer. Haal samen met een groepje muziekliefhebbers herinneringen op aan de hand van een wekelijks thema. Klinkt het jou als muziek in de oren? Sluit dan gezellig aan. Elke vrijdag van 1 tot 3 uur. Gratis inloop. Aanmelden bij Linda Oudendijk.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 Maak een prachtige wandeling door de Amsterdamse waterleidingduinen. Onze gids vertelt een tal van wetenswaardigheden. De algemene voorwaarden en de informatie. Wandelen op aanvraag. Start bij de ingang Zandvoortselaan, al Amsterdamse waterleidingduinen. Wandeling duurt ongeveer twee uur. Goede conditie is vereist.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 Dus ze wordt vandaag 54 jaar. En dan hebben we Warren Beauty, een Amerikaanse filmacteur. En die is geboren in 1937. En die wordt dus vandaag 85 jaar. En dan hebben we een hele goede zanger, Eric Clapton. En Eric Clapton is geboren in 1945. En die wordt vandaag dus 77 jaar. Eric Clapton werd geboren als de zoon van een 16-jarige Patricia Molly. Eric Clapton schrijft met Tears in Heaven een van de mooiste nummers uit zijn carrière. Toch had de muzikant de plaat liever nooit geschreven. Het is 20 maart 1991, een gewone dag in New York, op de 53ste verdieping van een wolkenkrabber. Claptons vierjarig zoontje, Connor, rent samen met de oppas spelend door het flatgebouw. De oppas is een fractie van een seconde met het hoofd bij de schoonmaker die waarschuwt dat er een raam open staat. Het is het tragische moment waarop alles misgaat. In de seconde dat de oppas stopt met spelen om naar de schoonmaker te kijken, rent Connor recht door het openstaande raam. Een klein jaar later, op 1 juni 1992, brengt Erik Tears in Heaven uit. Hij maakt het nummer samen met Will Janis. Ik wil iets schrijven voor mijn jongen. En zo ontstond tears in heaven. was Molly straks met Miss Wonderful. En ik ga door met Fungus. Kaperen varen. Al die willen te kaperen varen. Boten mannen met paarden zijn. Jan torens en lusten moeten mannen met paarden zijn. Jan Pier, Joris en Corneel, die hebben paarden, die hebben paarden. Jan Pier, Joris en Corneel, die hebben paarden, zijn paarden mee. Al die deftige smoren moeten mannen met paarden zijn.